Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël opent toch nog een grenspost bij de Gazastrook. Al weken gaat het daarover en binnen een paar dagen lijkt het te gaan gebeuren. Als die tweede overgang opengaat, kunnen er veel meer hulpgoederen naartoe. Dat zegt onze correspondent Nasra Habib Allah. Met die tweede grensopening zou het aantal hulpgoederen dat Gaza in mag... dus flink opgeschroefd kunnen worden. Dus dat zou voor de mensen daar wel een verschil kunnen maken. Ja, tot nu toe was er maar één grensovergang waar vrachtwagens vol spullen doorheen konden. Dat schoot niet echt op. De provincie Groningen weet niet meer wat ze moeten doen om de situatie in Ter Apel beter te krijgen. De situatie is zo uitzichtloos dat er zelfs nagedacht is om het aanmeldcentrum te sluiten, hoorden we gisteren bij Nieuwsuur. U hebt overwogen... We denken over al dit soort dingen. om Ter Apel te sluiten. Omdat, omdat het vreselijk is om het zo uit de hand te zien lopen... doordat elders in Nederland bestuurders niet in, in de benen komen. Gisteren zei de inspectie dat er opnieuw veel misgaat in Ter Apel. Vandaag sluit de VN zich daarbij aan. Ze maken zich grote zorgen over mensen die nergens kunnen wassen... op vieze matrassen moeten slapen... en met hun kinderen in veel te volle ruimtes zitten. Nederlandse universiteiten maken zich zorgen. De Tweede Kamer wil veel minder internationale studenten... maar de unies vinden dat een slecht idee. We hebben volgens hen de internationals keihard nodig... vanwege personeelstekort in bijvoorbeeld de techniek en de zorg. En terwijl jij vannacht lag te slapen waren ze in Amsterdam druk bezig met stickers verwijderen. De stad heeft er nu ruim 4500 borden met een rode rand om het getal 30 heen bij. En het was een gigantische klus. We zijn er al sinds mei mee bezig. Uh, alles mooi in kaart gebracht. We weten precies alle locaties eh, waar we moeten zijn. Kijken naar waar eh, moeten de borden komen, waar moeten ze weg, waar staan ze al zeker zitten stevig vast. In de kou zitten ze nog wat beter vast. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook een beetje hufterproef eh, zijn als ze erop zitten. Om de Amsterdammers wat tijd te geven om aan het nieuwe tempo te wennen... worden er nog niet meteen boetes uitgedeeld. En het weer nog in het zuiden en westen droog. Op andere plekken kans op regen of natte sneeuw.